9 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Het besnijden van jonge jongens op religieuze gronden is gelijk aan zware mishandeling. Dat heeft een Duitse rechter in hoger beroep bepaald. De zaak was aangespannen tegen een arts die op verzoek van islamitische ouders een vierjarig jongetje had besneden. Het kind kreeg enkele dagen na de operatie bloedingen. De arts werd aangeklaagd wegens mishandeling, maar in eerste instantie vrijgesproken omdat de ouders met de ingreep hadden ingestemd. In hoger beroep zegt de rechter nu dat er wel degelijk sprake was van ernstige mishandeling. De Joodse gemeenschap in Duitsland reageert woedend op het vonnis. De Centrale Raad van Joden noemt het besluit schandalig en gevoelloos. Een kwart van de veehouders in Nederland moet onmiddellijk het gebruik van antibiotica verminderen. Dat wil de autoriteit dierengeneesmiddelen. De veehouders in kwestie gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. Veehouders die te veel antibiotica gebruiken worden gemeld aan de betreffende sector. Veel gebruikers worden benaderd voor het maken en uitvoeren van een plan om het gebruik van antibiotica te verminderen. Werken boeren daar niet aan mee, dan kan de autoriteitsdiergeneesmiddelen ervoor zorgen dat de producten van die bedrijven zoals melk niet meer worden afgenomen. De Britse koningin Elisabeth heeft vandaag in Noord-Ierland een dienst in een katholieke kerk bezocht. Dat is bijzonder omdat de koningin zelf protestant is en Noord-Ierland lange tijd werd verscheurd door de strijd tussen de twee stromingen. De koningin is twee dagen in Noord-Ierland. Ze bezoekt het land in het kader van haar diamanten jubileum. Morgen ontmoet Elisabeth een voormalige leider van de IRA en de huidige vicepremier Maarten McGuinness. Die ontmoeting vindt plaats in Belfast. 20 vestigingen van kaarten- en cadeauwinkelketen Expo zijn failliet. Zo'n 70 medewerkers verliezen daardoor hun baan. Volgens de curator deed de economische crisis de winkels de das om. 26 Expo-winkels van franchisers vallen buiten het faillissement. Zij zetten hun activiteiten gewoon door. Het weer vannacht bewolkt, ook morgen eerst bewolking en wat regen. In de middag af en toe zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de N44 richting Den Haag afgesloten bij Wassenaar door een ongeluk.